Het interview had hij zelf aangevraagd. Van de slechte sfeer bij NOS Sport heeft hij niets gemerkt, zei hij. Misschien heb ik geen radar voor... Ik, hoe kan ik, zo ik heb het graag... elkaar, ja, maar uit elkaar lopen? Hoe kan nou ja, ja, omdat ik eh, nadien zelf nooit meer in problemen ben geweest. En mensen kennelijk niet het gevoel hadden dat ze dat met mij konden delen of moesten delen. Ze wilden dat delen met, de, met de boven hen gestelde. Ja, ik ben een collega. Vorig, volgens de Volkskrant vertelde een vrouw die begon als stagiair over een affaire die ze met Egbers had. Nadat zijn vrouw erachter was gekomen zou Egbers haar een tijd lang hebben gepest en geïntimideerd. De politie heeft in Den Hoorn in de buurt van Delft ruim 21.000 joints in beslag genomen. Drie mannen en twee vrouwen zijn opgepakt. De verdachten waren joints aan het draaien toen de politie binnenviel. Donald Trump mag weer video's posten op YouTube. Het account van de oud-president van Amerika was geblokkeerd... nadat zijn aanhangers het kapitool bestormden. En ken je deze jongen nog? Het is toch niet te geloven? Vieze vuile tering nog! Ja, het is Kees Momma van de docu Het Beste voor Kees. Die gaat over zijn autisme en hoe zijn omgeving daarmee omgaat. En hij krijgt nu een nieuwe docu waarin hij op zichzelf gaat. En dan moet hij samen met een schilder een kleur uitzoeken voor in het nieuwe huis. En dat is niet makkelijk. Ik vind de kleur niet zo mooi. ja, mhm. ik wil niet zo'n grauw sluier erin. Mhm. Ja, bedoel, even vragen. Bedoel je met mm-hmm, ja of nee? Want als je mm-hmm zegt, dan krijg ik daar geen hoogte van. Mm-hmm. De nieuwe docu heet Kees vliegt uit en is vanaf 2 april te zien op Videoland. Het weer dan nog, vanavond in het noorden een buitje. Morgen eerst zon, later buien. Dan weer een graad of 15. ZFM, verkeersupdate.